Mark Visser met het NOS Journaal. In Spanje heeft premier Zingen erkend. Met meer dan 90% van de stemmen geteld staat zijn partij op 28%. De grootste partij wordt de centrumrechtse Volkspartij met 37%. Zapatero zei dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen. De nederlaag van de socialisten komt niet onverwacht. Veel Spanjaarden zijn boos over de bezuinigingen van de regering, de hoge werkloosheid en het instorten van de huizenmarkt. De verkiezingen in Spanje werden overschaduwd door de betogingen van de afgelopen week, onder meer op de Puerto del Solplein in Madrid. De actievoerders hadden opgeroepen om niet te stemmen op de socialisten of de Volkspartij. Het samenwerkingsverband van Arabische golfstaten wil niet langer bemiddelen tussen de oppositie in Jemen en president Saleh. De regionale samenwerkingsraad voor de golf heeft dat laten weten. Aanleiding is de derde weigering van president Saleh om zijn handtekening te zetten onder een akkoord over zijn vertrek. De oppositie in Jemen had zaterdag al ingestemd met de overeenkomst die president Saleh immuniteit geeft als hij binnen 30 dagen opstapt. Dit keer wilde Saleh het stuk niet tekenen omdat de oppositie niet bij de ceremonie aanwezig was was. In Jemen wordt al vier maanden gedemonstreerd voor het vertrek van president Saleh. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm toegekend aan de film The Tree of Life van regisseur Terrence Malick. Het drama gaat over een gelovig gezin in Texas in de jaren 50. De prijs voor beste acteur ging naar de Fransman Jean Dujardin voor zijn rol in The Artist. En beste actrice werd Kirsten Dunst voor haar rol in Melancholia.